12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Dat ze nog in handen hebben. De Iraakse luchtmacht verspreidde gisteren folders... waarin de bewoners het advies krijgen om hun woning te verlaten. Hulporganisaties vrezen dat de vluchtende burgers... tussen de strijdende partijen terechtkomen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam onderzoekt of de in opspraak geraakte arts Jan Karbaat als directeur bij het voormalige Zuiderziekenhuis ook kinderen heeft verwekt met zijn eigen sperma. Karbaat zal als directeur van een spermabank in Barendrecht op die manier ook tientallen kinderen hebben verwekt. Volgens het AD deed hij dat eerder al in de jaren 70 in het Zuiderziekenhuis, dat inmiddels het Maastadziekenhuis heet. Na 40 dagen vasten hebben honderden Palestijnen in Israëlische gevangenissen hun hongerstaking beëindigd. De 850 gevangenen gaan weer eten. Nu Israël heeft beloofd dat de bezoekregeling voor familieleden wordt verruimd. Over de toezegging is 20 uur onderhandeld. Atlete Sivan Hassan heeft het Nederlandse record op de 5000 meter verbeterd. Bij de Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene liep ze de afstand in 14 minuten, 41 seconden en 24 honderdste. Daarmee was ze 15 seconden sneller dan de oude Nederlandse toptijd uit 2003. Dat was in handen van Lorna Kiplagat. Steven Kruiswijk gaat niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Italië. Hij heeft te veel last van maagproblemen, zegt zijn ploeg. Gisteren verloor Kruiswijk al tijd en zakte hij naar de tiende plaats in het klassement. In de Amerikaanse stad Portland heeft een man twee mensen doodgestoken en een derde verwond in een tram. Aan het incident ging een racistisch scheldpartij vooraf tegen twee vrouwen, van wie er één gesluierd was. Toen omstanders daar iets van zeiden, stak hij op hen in. De politie in Portland heeft de man aangehouden. Het weer, zonnig, in de loop van de middag wat hoge bewolking. Vanmiddag komt er ook wat, eh, wordt 28 graden in Groningen tot lokaal 32 in Noord-Brabant.